om een wat te staaf in je neus te krijgen. Als je bijvoorbeeld in Eindhoven woont... krijg je de suggestie om een test te doen in Landgraaf. De GGD zegt in het AD dat er geen probleem is met het computersysteem. Als je belt om een testafspraak te maken... kun je vaak wel in je eigen woonplaats terecht. Een deel van Frankrijk gaat vandaag voor vier weken in lockdown. Niet-essentiële winkels, behalve boekhandels, gaan dicht. Het is ook verboden om naar andere regio's te reizen... en iedereen binnen een straal van 10, moet binnen een straal van 10 kilometer rond zijn huis blijven. De politie van Apeldoorn zoekt iemand die vannacht zijn of haar auto totaal losreed... daarbij een enorme ravage veroorzaakte en er vervolgens vandoor ging. De bestuurder had een stoplicht geramd en een paal compleet uit de grond gereden. De politie kamde de omgeving uit, maar de bestuurder is nog niet gevonden. Social media in Afghanistan stromen vol met zingende meisjes. Ze voeren actie tegen hun regering. Het islamitische land zou meisjes ouder dan 12 willen verbieden om te zingen. Nila is 13 jaar en ze maakt zich zorgen. When we sing, we talk. And if we don't have the sound to sing, to talk, then we're completely eliminated from the society. Nu er veel protest is, lijkt de regering terug te krabbelen. Toch zijn de Afghaanse meisjes er nog niet gerust op en gaan ze door met hun zingactie. Het weer, best wat zon vandaag en een gaat of acht. Maar door de wind voelt het wat kouder aan.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 in a robe. Trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm. pool warm. Just shake smooth like a newborn. you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, let's jump in it's bumping.